De cijfers zijn gebaseerd op gegevens uit het opsporingsregister van de 25 Schengenlanden, waaronder Nederland. Voor onder andere mensensmokkelaars, terroristen en criminelen zijn de documenten goud waard. Een paspoort levert al gauw zo'n 11.000 euro op. De ketelbrug in de A6 tussen Lelystad en Emmeloord gaat vandaag niet open voor de scheepvaart. Volgens Rijkswaterstaat is het te mistig. Een maand geleden ontstond bij de ketelbrug een grote kettingbotsing toen de brug open stond. Vijftien auto's reden een mistbank in en botsten op elkaar. Rijkswaterstaat wil met de maatregel van vandaag herhaling voorkomen. Het aantal gevallen van seksueel misbruik binnen de Duitse Rooms-Katholieke Kerk is veel groter dan gedacht. Uit een artikel uit het weekblad Der Spiegel blijkt dat 94 geestelijken de afgelopen 15 jaar zijn beschuldigd van het misbruiken van jongeren. Deze week werd bekend dat zeker drie paters jezuïeten in Berlijn zich aan leerlingen hebben vergrepen. Iran is begonnen met de productie van twee nieuwe type afweerraketten. De Iraanse bekendmaking valt samen met de viering van de Islamitische Revolutie... waarmee 31 jaar geleden een eind kwam aan het bewind van de Shah. De bouw van de raketten zal slecht vallen in het Westen... dat alles in het werk stelt om via overleg een eind te maken aan de ontwikkeling van Iraanse wapens. De Afghaanse politie heeft op de grens met Pakistan door een misverstand zeven burgers gedood. De agenten dachten dat het opstandelingen waren. Volgens een politiecommandant bleek later dat de zeven hout aan het smokkelen waren. De zes agenten zijn gearresteerd en ze worden verhoord. De Olympische vlam is in het Canadese Whistler aangekomen. De plaats waar bijna alle skidisciplines worden gehouden. Als het Olympisch vuur aanstaande vrijdag in Vancouver aankomt... is de fakkel langs 1036 Canadese steden en dorpen gegaan. Het is de langste fakkeltocht uit de Olympische geschiedenis. Het weer, het is mister en soms valt er wat motregen. Vanmiddag wordt vooral in het zuiden wat zon. Het wordt 2 graden in Groningen en 6 graden in het zuiden.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 mountain I must climb. dag 37 in 2010. Nog 328 dagen te gaan en maakt het zaterdag 6 februari. Ondertussen is het alweer week 5. Jouw zaterdagmiddag is begonnen met een mooi nummer van Forner. I Wanna Know What Your Love Is. Na nou, deze muziekboulevard gaan we natuurlijk weer de geschiedenisles doen. En eh, wat we nog meer gaan doen is gaan kijken wat er in de bioscopen zijn en eh, veel muziek. En dat doen we met Billy Joel. met Lullaby. Good night, my angel, time to close your eyes and save these questions for another day. I think I know what you've been asking me. I think you know what I've been trying to say. I promised I would never leave you, and you should always know. Wherever you may go. night, my angel, now it's time to sleep. And still so many things I want to say. Remember all the songs you sang for me when we went sailing on an emerald bay. And like a boat dark and deep inside this ancient heart, you'll always be a part. it's time to dream and dream how wonderful your life will be. Someday your child may cry, and if you sing this lullaby, then in your heart there will Someday we'll all be gone, but lullabies go on and on.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 Daar kunnen we helemaal niks aan doen. We gaan even kijken wat er allemaal gebeurd is op 6 februari in het verleden. Een klein beetje geschiedenislesje. Want dat is wel belangrijk natuurlijk, want president Bucaram van Ecuador wordt op donderdag 6 februari 1997 afgezet wegens geestelijke incompetentie. En op dinsdag 6 februari 1973 protesteren meer dan 40.000 ambtenaren in Den Haag tegen de verhoging van hun pensioenpremie. Woensdag 6 februari 1952 sterft koning George VI van Groot-Brittannië. Hij wordt opgevolgd door, eh, zijn dochter als Elizabeth II. En op zondag 6 februari 1921 gaat in de Verenigde Staten de film The Kid van Charlie Chaplin in première. En op 6 februari 1911 krijgt het begrip champagne in Frankrijk wettelijke bescherming. Dat het nog, ehm, nog niet eens zo oud is, champagne. 1911 was, officieel. Nou, onder andere is vandaag Lieke van Lexmond jarig. Ze is 28 jaar geworden, gefeliciteerd. Maar daarover straks meer wie er allemaal jarig zijn. Eerst schrijven we maar horen een mooi nummer van Michael Bublé. Haven't met you yet.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 dat is mooi, een tijdje geleden in een eh, mooi café in Zandvoort stond ook in het krantje en een, raadje plaatje geweest. En hem natuurlijk met vlaggenwin begonnen. Maar ze hadden drie nummers verkeerd. Ja, echt waar. Rob, waarom zit nou in de studio? Rob, hoe kan dat nou? Dat je nou gewoon drie nummers verkeerd had. Ik vind dat we goed bezig waren. Ja, je was absoluut goed bezig. 47 goed. Ja, dat, is, dat, dat vind ik wel. Dat zeggen in plaats van drie fouten. Ja, maar dat vind ik toch veel leuker. Daar, zit toch Zandvoort op te smullen. Dat je nee, gewoon... nee, nee, nee, nee. En, en er waren ook nog eh, bonusvragen erbij. Eh, wanneer is het WK? Van 11 juni tot 11 <laughs> juli. En wat hadden jullie ingevuld? Van 11 juli tot 11 juli. Dat vind ik heel mooi, al die landen op één dag. Nou, één nummer wat er onder andere was. In categorie 1, dat is de makkelijkste categorie, is Gimme Some Lovin.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 down. don't start till I walk in. Don't start. Deze 22 jarige oude meid. Met een heerlijk nummer. Zigzag van Keisha. Beter, eh, nee, origineel bekend als Keisha Rose uh, eh, Sebert. Dat doet me meteen weer denken aan uh, Wikipedia of Wikipedia, maar dat maakt helemaal niet uit. we gaan even kijken naar een paar onmerkelijke berichten, want ik heb weer de opmerkelijkste krant van Nederland voor mijn neus. Ongeveer 65 miljoen jaar lang sierden circa 300 voetafdrukken van dinosauriërs in een rotswand in het zuiden van Bolivia. Maar na een zware regenbui stortte de rots echter afgelopen dinsdag helemaal naar beneden. De waardevolle sporen voor eeuwig uh, uitgewist. Nou, de voetafdrukken waren afkomstig van twee titanosauriërs, reusachtige plantetende eh, eh, sauropoden die tientallen miljoen, miljoenen jaar geleden in Zuid-Amerika rondliepen. Blijf altijd die dinosauriërs namen lastig vinden, maar eh, het ongelukje, kijken, ja, het ongelukje betekent echter niet dat het het einde is van de vindplaats. In totaal hebben zo'n 300 dinosauriërs 5000 voetafdruk achtergelaten op een rotswand van ongeveer 140.000 vierkante meter. Nou ja, de autoriteiten onderzoeken of hoe de resterende sporen adequaat kunnen worden beschermd tegen de toekomstige stortbuien of erosie. Nou ja, ik ben benieuwd. Maar heel lullig gezegd, van, je ziet ze, fotografeer ze, digitaal scan ze in, weet ik voor wat allemaal, maak er digitaal afdrukken van. En dan eh, kan je toch gewoon digitaal bestuderen en dan heb je ze toch niet meer nodig. Dat denk ik dan hoor. Dan kun je ze zelfs namaken als je wil. Maar goed, dat moeten ze zelf allemaal maar doen. Een ander mooi bericht is over een 52 jarige Sloveen die door zijn eigen drie honden is doodgebeten. Nou ja, dat meldde de politie afgelopen woensdag. Vorig jaar had het slachtoffer de dieren nog na een slepende gerechtelijke procedure teruggekregen. Ze waren door de autoriteiten in beslag genomen nadat ze al eerder mensen hadden aangevallen. De mastiffs vielen eh, de eigenaar dinsdag in zijn tuin in de stad Ljubljana aan. Nou, de man was al overleden toen de politie arriveerde. De honden zullen worden afgemaakt. Vier jaar geleden vielen de honden een voorbijganger aan die daarbij ernstige letsel opliep. Nou, de politie sloot de dieren destijds op in afwachting van de gerechtelijke procedure. Nou, toen een van de honden een eh, politieman aanviel, besloten de autoriteiten de dieren alsnog af te maken. Maar het lukte de e- eigenaar echter vorig jaar juni nog om de honden via de rechter weer terug te krijgen. Een hond die iemand aanvalt. Nou, dat, kan, was... Eh, Kijk even, vorige week, twee weken geleden, een gast bij mij uh, eh, om mijn werk. Ging even met de hond knuffelen. Hang, zo zijn mond. Zoenen met de hond is ook niet goed, hè? Maar daar straks over meer, over zoenen met de want Dat vind ik ook wel grappig. I've been doing what historicals.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 Blow the tears from our eyes, sweet. brought me R.E.M. Losing My Religion. de Daarvoor Crazy met Sweet Goodbyes en natuurlijk Robbie Williams met You Know Me. Nou, ik moet net zeggen, we hadden het even over ehm, dat eh, raadje plaatje wat eh, Rob en de, de, rest van CFM, nog drie anderen van CFM hebben gedaan. Hij was wel goed, hè? Hij was uiteindelijk was hij, eh, wel goed. Tenminste, dat, dat, dat, gok ik op. Want ze hadden Miles Davis in de gevuld. Maar dat was de Miles Davis Group. Dus dat, dan is nog steeds een beetje dubioos. Maar het was wel de Blues Brothers eh, uitvoering. Maar ondertussen heb ik een eh, ander mooi nummer klaargezet die ze ook fout hadden. Kijk of ze hem dit keer wel weten. En ik ga nog niet verklappen. Ik laat hem gewoon lekker uitdraaien helemaal.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 Dat is de hoogste positie die we behaald heeft en hij heeft er acht weken lang ingestaan. Weet je ondertussen welke het is, Rob? Geen idee. Zal ik het verklappen? Het stond op categorie 5 het vierde of vijfde nummer wat gedraaid door categorie 5 was de moeilijkste categorie. The Script. The Man Who can't Be Moved. Nooit van gehoord. Schaam je, schaam je. We gaan bijna tegen de klok van 1 uur. Dat betekent dat het een nieuws eraan zit te komen. Maar dat doen we niet zonder muziek. Eh, ja, deze, Tiffany. I Think We're Alone. now. ik moest even denken welke het ook weer was hoor.